Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft de jury de voormalige agent Derek Chauvin... schuldig bevonden aan de dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd. Over acht weken maakt de rechter de strafmaat bekend. Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde Floyd... die op straat lag in Minneapolis. Hij overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leiden over de hele wereld tot heftige protesten tegen racisme en politiegeweld. Alle zes Engelse voetbalclubs vertrekken per direct uit de nieuwe Super League. Dat hebben ze zojuist bekendgemaakt. De Super League zou na de zomer starten, maar stuit op massaal protest. Zo werd er de afgelopen dagen gedemonstreerd door fans van Chelsea en Liverpool. Zondag werd bekend dat twaalf topclubs zich willen aansluiten bij het plan van een Europese supercompetitie. In Spanje wordt gemeld dat ook Atletico Madrid af zou zien van het project. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen die volgende week woensdag ingaan... neemt het kabinet een risico. Maar volgens demissionair premier Rutte is dat verantwoord. Op de persconferentie zei Rutte dat er de afgelopen week... net genoeg in de cijfers is veranderd om de terrassen en de winkels weer voorzichtig te openen... en de avondklok af te schaffen. Hij noemde het een balanceeract omdat de zorg nog steeds onder grote druk straat. Ook werd op de persconferentie bekendgemaakt dat het inenten met het Janssen-vaccin later vandaag zal beginnen. Volgens minister De Jonge heeft het Europees Geneesmiddelenbureau geconstateerd dat het aantal gemelde gevallen van de bijwerkingen extreem laag is. 35.000 Janssen-vaccins worden vanaf morgen gebruikt voor het ziekenhuispersoneel. Van het Janssen-vaccin is maar één inenting nodig. Voor de andere vaccins zijn twee prikken nodig. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Ook kan er wat mist ontstaan. Morgen staat er een stevige noordenwind. Het blijft wel droog en er is geregeld zon. Het wordt dan een graad of 13.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 op 106.9 CFFM I on five in the evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up vibe.